7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het boerenprotest op de A1 loopt af. Vanmiddag hebben de protesten geleid tot een verkeersinfarct in en rond Deventer. Op de A1 blokkeerden boeren urenlang de weg in allebei de richtingen. Rond 6 uur vertrokken ze en toen kwam het verkeer weer langzaam op gang. De politie zegt dat gegevens van betogers zijn genoteerd... en dat die mensen die in overtreding waren achteraf een boete krijgen. De actievoerders zijn tegen het veevoerbeleid van minister Schouten. De uitstoot van stikstof moet omlaag en dat kan volgens de minister door minder eiwitrijk veevoer. Boeren zeggen dat dat dierenmishandeling is en ze doen aangifte tegen de minister. Eerder vandaag betoogden 50 à 60 boeren op het Malieveld in Den Haag. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft aangifte gedaan vanwege doodsbedreigingen. De landbouwdeskundige van D66 heeft gezegd dat de veestapel in Nederland gehalveerd zou moeten worden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Die uitspraak was voor boeren een van de aanleidingen om te protesteren. Het Reformatorisch Dagblad ontdekte in een besloten Facebookgroep van organisatie Farmers Defence Force oproepen om de groot, zoals het er stond, uit te roeien. Dit gedierte uit te roeien stond er. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het plan om het gebruik van kolenenergie langzaam af te bouwen. In 2038 moet de laatste Duitse kolencentrale sluiten. De Duitse regering trekt 40 miljard euro uit om regio's te ondersteunen... die door de sluiting van kolencentrales worden getroffen. Duitsland heeft eerder al beloofd om tegen eind 2022 met kernenergie te stoppen. Volgens minister Schulze van Milieu is Duitsland het eerste geïndustrialiseerde land... dat zowel het gebruik van kernenergie als dat van kolen achter zich laat. De oppositie in Duitsland en milieuorganisaties vinden dat de afbouw van kolenenergie veel te langzaam gaat.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 the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Dedication, dedication slow down. Make sure the people know me now. People know me now. People know me now. I'ma bring the heat that you can't deny. People know me now. People know me now. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. Harder than I did before. Don't stop and keep it going. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah. I'm so in the moment.